11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Patiënten met een zorgverzekering van VGZ kunnen dit jaar niet meer terecht in het medisch spectrum Twente. Het ziekenhuis in Enschede zegt dat VGZ te weinig zorg heeft ingekocht. De verzekeraar wist dat al in augustus, zegt het ziekenhuis. Er zouden vaker zulke problemen zijn met VGZ. Medisch Spectrum Twente zegt ook dat kinderen, zwangere vrouwen en patiënten die spoedeisende zorg nodig hebben gewoon worden geholpen. Islamitische staat heeft de aanvallen uitgevoerd op de oliestad Kirkuk in het noorden van Irak. Volgens berichten pleegden strijders aanslagen op overheidsgebouwen, een politiepost en een elektriciteitscentrale. Er zouden elf mensen zijn gedood. Volgens de gouverneur van Kirkuk zijn de strijders er niet in geslaagd overheidsgebouwen in te nemen. De aanval komt op het moment dat het Iraakse leger en Koerdische strijders proberen de stad Mosul te veroveren op IS. Twee vloggers die in juni op het dak van een trein van Veolia waren gesprongen... hoeven niet de cel in. Ze krijgen ook geen boete, maar ze krijgen van de rechter een alternatieve straf. Ze moeten van de rechter gaan praten met treinmachinisten. Die kunnen dan vertellen hoe traumatisch het is als mensen voor de trein springen om zelfmoord te plegen. Na Amsterdam zijn nu ook in de stad Utrecht de huizen duurder dan voor de crisis van 2008. Het afgelopen kwartaal steeg in Utrecht de prijs van appartementen het sterkst met bijna 8 procent meldt het CBS. De prijsstijging in Utrecht is de grootste in 14 jaar. In alle provincies gingen de huizenprijzen het laatste jaar omhoog. Het sterkst in Noord-Holland met gemiddeld 9 procent. De laatste jaren zijn er naar verhouding minder jongeren en meer ouderen die een huis kopen. Het weer, eerst kans op dichte mist. Vanuit het noorden komen er buien, tot 10 tot 13 graden. In het weekend rustig weer, met ochtends kans op hardnekkige mist en smiddags zon. tot een graad of 10. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Klopend Hoevelaken 8 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam bij Sloten 2. En op de A9 richting Amstelveen bij Klopend Velsen 3 kilometer.